en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De A29 bij de Haringvlietbrug is vanochtend in beide rijrichtingen afgesloten... na ongelukken door de mist en de gladheid. Ruim tien auto's kwamen stil te staan na ongevallen op de brug. Er staan nu lange files. De politie omschrijft de situatie als een chaos. Er zijn zeven mensen gewond geraakt. Eén van hen is er slecht aan toe. In Culemborg, waar woensdagavond en nacht een toekomstige moskee en zes auto's uitbranden, is de afgelopen nacht voor zover bekend alles rustig verlopen. De politie heeft extra gesurveilleerd, net als buurtbewoners. In Utrecht waren gisteravond en vannacht wel autobranden. Daar gingen zeven auto's in vlammen op. Eerder deze week waren er in Utrecht ook al autobranden. Medewerkers van de jeugdbescherming worden soms zo ernstig bedreigd door ouders dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Soms worden ze ook via internet gepest of gestalkt. In een aantal gevallen zet Jeugdzorg Nederland anonieme medewerkers in die niet gepest worden. Ouders waar jeugdzorg mee te maken heeft zitten soms in het criminele circuit en soms is er sprake van een vechtscheiding. In het centrum van Delfzijl woedt een grote brand. Zeker drie winkelpanden zijn verloren gegaan. De brandweer is bang dat de brand overslaat naar andere panden... en dat hierdoor een ander deel van het winkelcentrum verloren gaat. Bij de brand in Delfzijl is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Het staakt het vuur in Syrië is binnen twee uur geschonden. Het bestand geldt sinds 11 uur gisteravond Nederlandse tijd. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldde dat de rebellen het bestand kort na het ingaan hebben geschonden in de westelijke provincie Hama. Volgens de rebellen heeft het regeringsleger bombardementen uitgevoerd in de aangrenzende provincie Idlib. In het grootste deel van Syrië lijkt het staakt het vuren wel stand te houden. Dan nog het weer. Eerst mistig. Vanmiddag van tijd tot tijd zon en het wordt 3 graden. Morgen op Oudejaarsdag bewolkt, maar wel droog. Waarschijnlijk ook tijdens de jaarwisseling. Het wordt 3 tot 7 graden. En Nieuwjaarsdag regen, in Limburg mogelijk natte sneeuw. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In grote delen van het land eh, is het eh, mistig en op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam is er een ongeluk gebeurd bij eh, de Harivlietbrug.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 My name is Jeroen van Sluisdam and I will do the broadcast for you. We gaan verder in het Nederlands natuurlijk, want ik weet dat we een paar buitenlandse luisteraars hebben. Welkom iedereen in Zandvoort, buiten Zandvoort en eh, in de rest van de wereld via het internet. Vandaag staat de jazzuitzending natuurlijk in het eh, teken van kerst. En ik heb een aantal eh, alternatieve jazznummers gevonden die natuurlijk over kerst gaan. Maar voordat ik verder ga wil ik eerst onze collega Peter den Boer ook een presentator van CFM Jazz een hele fijne verjaardag toewensen. Want hij heeft op eerste kerstdag zijn verjaardag. We gaan verder met Kenny Burrell. Kenny Burrell is een Amerikaanse jazzgitarist. Het is een van de beroemde uh, bebopgitaristen eh, van de oude garde die nog leeft. De meeste zijn al overleden. En hij heeft in 1966 een, ehm, een eh, kerstmisalbum gemaakt. En daar ga ik twee nummers van draaien. Have Yourself a Merry Little Christmas and Mary's Little Boy, Boy Child. De eh, nummertjes zijn vrij kort vandaag. Ehm, de volgende artiest die ik ga draaien is Jimmy Smith. Jimmy Smith staat bekend om eh, zijn orgelspel... en met name op de, eh, de B3 Hammond-orgel. Hij heeft een ehm, kerstalbum uitgebracht in 1964... en daar ga ik nummer Jingle Bells van draaien. Jimmy Smith. Smith met Jingle Bells. En zo je zo kan je van overbekende nummers waarvan je denkt... die heb ik al duizend keer gehoord... altijd nog alternatieve varianten maken die best leuk zijn. Volgende die ik ga draaien is van Dinah Washington. En het nummer heet Ole Santa. A snow covered house on a hilltop. Children playing by a fireside. Each one hoping old Santa will loan them a reindeer to ride. The sleigh bells should soon start a ringing. Cause they're waiting so anxiously. Hoping to see old Santa as he comes down the chimney. Christmas trees. And are listening. Father Russell in the leaves, a bag full of toys on his shoulder stampede. But I'm wishing old Santa God's Washington met Old Santa uit 1959. Het volgende nummer, eigenlijk de volgende drie nummers... die komen van een album wat ooit is omschreven is in een tijdschrift... als het alternatieve kerstalbum. Er zijn natuurlijk ook mensen die eh, helemaal niks hebben met de traditionele kerstmuziek... maar toch ook wel leuke muziek op willen hebben met zulke dagen... Het kan natuurlijk ook zijn dat je eh, door wat voor persoonlijke omstandigheden helemaal geen zin hebt in kerstmis. Daar zijn ook genoeg eh, mensen de dupe van. En dan is, eh, is dit geweldige muziek op de achtergrond. Het komt van het album Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook uit 1956. En u gaat luisteren naar Let's Do It, Love for Sale en I Get a Kick Out of You. of Siamese twins, some Argentines without means do it. People saying, in the pride. only slightly soiled. Love that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. But I guess. obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy. flying too high with some guy Dat was een drieluik van Ella Fitzgerald van het album The Cole Porter's Songbook uit 1956. Zij komt straks nog een keer eh, voorbij. We gaan verder met, eh, met weer een aantal kerstuitvoeringen van... Eh, kerstnummers van in een jazzuitvoering, wilde ik zeggen. De eerste die ik ga draaien is van Dave Brubeck. Dave Brubeck overleden in 2012. Natuurlijk heel bekend vanwege zijn opname van Take 5... Hij heeft in 1996 eh, een eh, album uitgebracht, Dave Brubeck Christmas.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 Ik ga verder met, ehm, met een nummer van een eh, groep... die je niet zo gauw in de jazz verwacht. The Temptations. Het Rudolph the Red-Nosed Reindeer. There's waren de Temptations. We gaan verder met Etta James. Hij heeft natuurlijk ook een kerstalbum gemaakt. Dat heet 12 Songs of Christmas. Komt uit 1998. En daarvan gaat u luisteren naar Merry Christmas Baby. Etta James. baby. You sure did treat me nice. Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. You gave me a diamond ring for Christmas Etta James met Merry Christmas Baby. Het laatste nummer van dit eerste uur is eh, van Nederlandse bodem... namelijk van Treintje Oosterhuis. Zij heeft in 2010 een album gemaakt dat heette de This is the Season. En daarvan ga ik draaien Let It Snow. Kom vooral terug na 11 uur.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 The lights are doing all low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I ain't going out on the storm. And if you really hold me tight. Yes, no, Jingle bells, jingle bells. I don't mind the storm. Bring your coats and hats, you lukewarm cats. I've got my horn to keep me warm. Down in Mexico, we have got no snow. You have got no snow. Down in Mexico, sit around all day Hear the music play every time we sing. Tequila glasses ring. Jingle, jingle, jingle. dat bracht de techniek maar even in de war... omdat die aangaf dat het nummer van Treintje Oosterhuis... met Let It Snow zeven minuten zou duren, maar dat was helemaal niet zo. Dus we zijn maar verder gegaan. En de volgende die u net gehoord heeft was Glenn Miller... met Jingle Bells. En naast Glenn Miller hoorde u onder andere Tex Beneke. We gaan eh, nog een heel klein stukje draaien van Louis Armstrong... met eh, zijn vrienden. Ehm, Louis heeft natuurlijk ook een kerstmisalbum gemaakt... en dat heet... Ehm, Louis Armstrong and Friends Christmas. U gaat luisteren naar Christmas in New Orleans. Kom vooral terug naar het nieuws van 11 uur... want ik heb nog veel meer heerlijke jazznummers. Deels kerst, deels ook niet kerstnummers. Magnolia trees at night sparkling and bright fields of cotton love, wintry white, when it's Christmas time in New Orleans. A barefoot choir and prayer fills the air ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.